Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. 130 festivalgangers op Verknipt waren al besmet voor ze binnenkwamen. En waarschijnlijk waren dat er nog veel meer, zegt de Volksrand. Daar hebben ze het bron- en contactonderzoek van de GGD in handen. Het festival begin deze maand in Utrecht bleek een superspread evenement. Na afloop waren 1100 mensen besmet met corona. Je moest een coronatoegangsbewijs hebben. Volgens mensen die erbij waren werd daar best goed op gecontroleerd. Sommige festivalgangers lieten zich al twee dagen van tevoren testen... en zijn in de tussentijd nog op andere feestjes geweest. Mensen die bij Google en Facebook werken moeten verplicht een coronaprik gaan halen. Die verplichting geldt eerst voor medewerkers in Amerika, later ook in andere landen. Netflix heeft een soort gelijk plan. Zij willen dat acteurs en andere mensen die meewerken aan films en series gevaccineerd zijn. De GGD in Zeeland gaat straks met een stapel zelftest naar een camping waar heel veel jongeren feesten en kamperen. Wie positief test krijgt meteen een wattenstaaf van de GGD in zijn neus. Op die manier willen ze voorkomen dat jongeren besmet terug naar huis gaan. En dan naar Tokio, want er zijn weer twee medailles binnen op de Olympische Spelen. Zwemmer Arno Kamminga pakte zijn tweede zilveren plak deze week. Hij ging keihard op de 200 meter schoolslag. Geweldige race gezonnen. Ging voor de winst, ging er volle bak voor. Nergens inhouden. En eh, zoals ik zei, dan gaat het heel veel pijn doen. Maar eh, ja, blij dat ik eh, met de zilver van huis ga. Ook succes bij het roeien. Marieke Keizer en Ilse Paulis pakten brons. Toch zijn ze niet alleen blij, want ze lagen lang op koers voor het goud. Maar met de finish in zicht ging het net mis. Maar je hebt heel veel scenario's in je hoofd. En dan ben je op voorbereid, maar <laughs> hier ben ik even uit het lood geslagen. Ik heb van 1900 meter van deze race genoten. En de laatste 100 niet. En daarna ja, Ondanks de twee plakken zijn we de medaillespiegel top 10 uitgevallen. Nederland staat nu op 11. Het weer best zonnig vandaag. En hoewel er nu nog een buitje kan vallen, wordt het vanmiddag overal droog en dan gaat op 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. Je komt daar in 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En bij knooppunt Vels op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... kom je in 2 kilometer file met een kwartier vertraging door eh, wegwerkzaamheden.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 Trois fois canon 4-4 Fais-moi de la place, place Soit tu me comprends, sinon tu tailles Soit je me taille ou tu tapes Au-dessus de la mêlée, pas de batte Monsieur que Fais-moi mm, mm, pas de beaucoup. Mm. Appelle-moi Catalina, mia ah, mm, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 They only love that can bring peace in So won't you try, try try, try love Love said, be not afraid. For those who believe, I will say And if you're thirsty, I will quench you with my love. And if you're hungry, I will feed you with my... ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlandse transportbedrijven die buitenlandse chauffeurs inhuren... moeten hen een Nederlands salaris betalen. Dat is de uitkomst van een jarenlange rechtszaak. Een transportbedrijf uit Erp liet Hongaarse chauffeurs... ritten in en om Nederland uitvoeren... maar betaalde ze volgens lagere Hongaarse normen. Containerschip Evergiven is aangemeerd in de haven van Rotterdam... ruim vier maanden later dan gepland. Het enorme schip blokkeerde in maart dagenlang het Suezkanaal in Egypte. En Nederland staat nu op 13 Olympische medailles.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 You'll be nature. I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm, going to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA.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 And I know they love it, so they hit with all that rubbish you be my love, Would you be mine? Would you be mine? to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you.